Door Almegens met het NOS-journaal. Een strenge aanpak van uitkeringsgerechtigden leidt eerder tot meer fraude dan tot minder, blijkt uit Gronings onderzoek. De meeste uitkeringsgerechtigden houden zich aan de regels, maar als de overheid ze steeds benadert alsof ze een fraudeur zijn, gaan ze uit verontwaardiging makkelijker frauderen. Persoonlijke begeleiding en hulp bij het vinden van werk geeft veel beter resultaat. Een Libische moslimextremist heeft in de Verenigde Staten 22 jaar cel gekregen voor de terreuraanval op het Amerikaanse consulaat in Benghazi. Bij die aanslag in 2012 kwamen vier Amerikanen om het leven. De 47-jarige Libiër is volgens een Amerikaanse jury schuldig aan verschillende terreurmisdrijven, maar niet aan moord. Daarom moet hij 22 jaar de cel in en ontloopt hij een levenslange gevangenisstraf. De keuze voor oud groenlinks Femke Halsema als nieuwe burgemeester van Amsterdam heeft tot uiteenlopende reacties geleid. Halsema wordt geroemd om haar politieke ervaring in Den Haag, maar ze heeft vrijwel geen bestuurlijke ervaring. De Amsterdamse gemeenteraad ging gisteren akkoord met haar voordracht door een vertrouwenscommissie. Halsema wordt de eerste vrouwelijke burgemeester van Amsterdam. Streven is dat ze deze zomer nog wordt benoemd. Na een brand in een flat in Tilburg is een dode gevonden. Het is nog niet duidelijk of het een man of een vrouw is. De brandweer trof het lichaam rond middernacht aan... nadat het vuur op de 16e etage van de flat was geblust. Politie en brandweer doen onderzoek in de Tilburgse flat. Er vallen minder folders op de deurmat. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de brancheorganisatie. 2013 waren het er gemiddeld 37 per week. Nu zijn het er nog zo'n 30. Dat komt onder meer doordat sommige winkels die vaak folders verspreiden... failliet zijn gegaan... Toch zijn er ook winkels die erbij zijn gekomen. Action en Hornbach zijn nieuwkomers in het wekelijkse folderpakket. Het weer, het wordt een zonnige dag, het blijft droog. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar 24 tot 28 graden. Morgen komt de wind uit het noorden, wordt het iets minder warm dan vandaag. In het weekend wordt het wel weer bijna overal zomers warm. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Er zijn op dit moment geen meldingen van files. すいません。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 don't you hand it over? Take a load off of your shoulder. Think I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 Cause you're alright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 por eso no te perdono llorar. Ese amor llega así, esta manera, no tiene la culpa. Amor de compra amor del pasado, Vende, vende, vende, vende. yo la prefiero vivir así. Bamboleo, leía porque mi vida yo la prefiero vivir así. No te da perdón de Dios, tú eres mi vida. soy yo. No te encuentro lavando. Eres posible, no te encuentro de verdad. Por eso un día no cuento si de nada. Lo mismo ya callé. 9 is Zon, Zee, Zandvoort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 can't find the key without you, and now you're. op internet. www.zfmzandvoort.nl ta ta ta ta ta ta ta from above and all the rain keeps falling on bare feet in the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 attention music, feel that